uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Supermarkten willen een nieuw soort arbeidscontract invoeren. Een medewerker krijgt bij zo'n tussenbaan een contract voor vier jaar... en tegelijk geld voor scholing. Na die scholing kan een medewerker makkelijker ander werk vinden, schrijft de Volkskrant. De grote meerderheid van het personeel in supermarkten is jonger dan 23 jaar... en werkt op jaarcontracten van maximaal 12 uur. Ruim een kwart van het personeel is in vaste dienst. De Turkse regering gaat de noodtoestand in het land verlengen. Niet staat een verlenging in de weg, zegt president Erdogan. De noodtoestand werd vorig jaar zomer uitgeroepen na de koepoging in Turkije. Volgens de regering is het nodig om aanhangers van de geestelijke Gulen aan te pakken, omdat die achter de koep zou zitten. Critici zeggen dat de maatregel wordt misbruikt om critici aan te pakken en activisten en anderen de mond te snoeren. De overheid wil dat het bedrijf Gemoers in Dordrecht stopt met het lozen van de omstreden stof Gen X in rivier de Merwede, meldt het AD. De stof is al op verschillende plekken in Zuid-Holland in het drinkwater aangetroffen. En toxicologen waarschuwen dat Gen X gevaarlijk kan zijn voor de volksgezondheid. Volgens Gemoers is niet duidelijk wat de gezondheidsrisico's zijn. Het bedrijf wil de lozing hooguit halveren. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er opnieuw meer motoren verkocht. Volgens brancheverenigingen als de RAI en BOVAG zijn er ruim 3500 nieuwe motoren verkocht. Het hoogste aantal in één kwartaal sinds 2009. Er zijn nu ruim twee keer zoveel motoren op de weg als in de jaren 90. Toch is het aantal dodelijke slachtoffers onder motorrijders in die tijd gehalveerd tot 47 in 2015. De groei van het aantal motorrijders vraagt volgens RAI en BOVAG wel dat ook andere weggebruikers nog beter gaan opletten. Het weer wisselend bewolkt met in het westen de meeste ruimte voor de zon.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 Eh, op deze fantastische mooie zondagochtend een blauwe lucht... toen ik de gordijnen opendeed en een heerlijk zonnetje erbij. Nog wel een fris temperatuurtje, maar de temperaturen kunnen oplopen vandaag... tot, eh, ja, ik begreep iets van 21 graden. Beetje afhankelijk van de plek in Nederland waar je zit. Zondagochtend 10 uur, tijd voor CFM Jazz. Samenstelling en presentatie vandaag, Auko Beuving. En we begonnen natuurlijk met een eh, bekende Nederlandse dame... die 50 eh, jaar in het theatervak zit, begreep ik deze week. Joke Bruis. En eh, ja, die kennen we natuurlijk allemaal van de televisie. Allerlei comedies en ja, ik geloof ook revues dat ze mede hebben. André even daar. Kortom, een dame, maar die ook jazz zingt. En die heeft wel enkele jazz-cd'tjes gemaakt. Onder andere deze cd uit, ik dacht 2003 uit mijn hoofd. en die heet Close to Me... En daarvan het nummer Just in Time. En wie deed er mee? Ja, natuurlijk uh, Frits Landersberger, haar partner. Die speelde eh, vibrafoon en drums. En de eh, Bas Edwin Corsilius en sax Xur Dijkhuizen. Eigenlijk allemaal hele bekende jongens. Dus leuk dat ze 50 jaar in het vak zit. En ook regelmatig nog jazz optredens doet. Mooie start. vorige week eindigde ik met een nummer. En eh, toen hebben mensen mij gevraagd dat nummer toch nog een keertje te draaien. En dat is eh, van eh, Phil Woods. En dat is eigenlijk muziek van Michel Legrand. The Summer Knows. Het, komt uit de film The Summer of 42. Maar, het is mooi weer vandaag. Moet dat kunnen. The Summer Knows. Phil Woods en Michel Legrand. heerlijke muziek eh, om bij wakker te worden of bij om te ontbijten of eh, ja, gewoon lekker te zitten. Eh, ja, we zitten nog wat in de rustige sfeer. ik zag dat Carmen Lundy, een, een jazzzangeres, haar vijftiende album heeft uitgebracht. Getiteld Code Noir, een album uit 2017. Fantastische zangeres. En Code Noir was volgens mij een soort wetgeving dat donkere mensen niet mochten integreren in de eh, witte eh, samenleving. Het is al heel oud, die code noir. Ik dacht ergens uit 16, eh, 1700 of zo. Dus ja, heel bijzonder. En Carmen Lund is een fantastische zangeres. Dus vandaar van haar nieuwste cd een nummer. En dan zal ik even kijken welke ik kies. Ik kies denk ik I've Got Your Number. autumn night. I was feeling kind of chancy, so I answered your hello. From the streetlight, I could see you looking at me with a smile. I was distracted So I thought I'd stop a while in the cafe. You walked up to my surprise. And you don't even know my name. But I got your number got your number. I can tell by your advances You've got persuasion on your mind Under the right circumstances I might But I'm not easy kind. I know just what you're after, and you can really blow my mind. Another right circumstance. down, take your time. There's more to me than meets the eye. but I got you. wonder Eh, Lundy, een eh, bekende dame in de jazz. Eh, dan kom ik bij drie hoogtepunten uit de jazzmuziek. ik, ja, in dit uurtje is het natuurlijk altijd moeilijk om een mix te maken van oud en nieuw. En ik heb nu eens wat drie oudere nummers bij elkaar gezet. eigenlijk drie hoogtepunten, eigenlijk alle drie hele bekende nummers. En de eerste die ik ga draaien is van Stanley Turrentine. En dat is het nummer Journey into, Journey into Melody. Een van zijn, een, eigenlijk een prachtige cd. Hoog gewaardeerd, een vijfsterren cd zo gezegd. En dat is een prachtig nummer. Een echt mooi rustig nummer voor de zondagochtend. Journey into Melody. Stanley Turrentine. Mm-hmm. Stanley van de CD, LP Lookout. Op eh, piano Horace Parlan, eh, George Tucker bas, Al Harewood op drums. Dan kom ik bij nog een grote meneer genaamd Freddie Hubbard. Uh, ja, is wel bekend als de man met de sterkste lippen van het westelijk halfrond. Hij liet zijn trompet even vet spelen als een saxofoon. En zijn onnavolgbare grisando's voegden een extra dimensie toe... aan Wayne Shorter klassiek Speak No Evil. Op het podium bleek uh, de fors Amerikaan eveneens een sensatie. Maar aan Hubberts eigen werk was dat niet altijd af te horen... dat hij zich inliet met experimentele muzici. Liever speelde hij op safe... met platen vol aaibare gladde fusion of disco-pop... om de verkoopcijfers niet in gevaar te brengen. En eh, tot overmaat van ramp blies Hubbard begin jaren 90 zijn bovenlip kapot... waardoor hij zijn kenmerkende explosieve frasering nooit meer eh, eh, kon realiseren. voor zijn dood bekende deze trompetist dat het hem eigenlijk toch wel speet... dat hij de financiële motieven soms zwaarder had laten wegen dan de artistieke. Maar heeft best mooie LP's en cd's gemaakt hoor. Dit is een hele fraaie, The Body and Soul, Dedicated to You... maar niet de eerste de beste waar hij mee speelde op deze LP uit 1963. Curtis Fuller, Eric Dolphy, Wayne Shorter, Cheddar Walden en Reggie Workman en Louis Hayes. Eh, ja, een van de mooiere cd's in de jazz. The Body and the Soul, achtste album van uh, Freddie Hubbard. En eh, ja, we zijn bezig met een rustig kwartiertje, zou ik bijna zeggen. Wel allemaal hele grote mannen. En daar hoort natuurlijk Benny Colson uh, dat ook bij. En ja, het nummer Namely You, Benny Colson. was natuurlijk eh, de Benny Colson Sixtet. En dan zal ik toch even noemen wie daar die meespeelde op dit eh, mooie album. The Modern Touch. En daar speelde op mee eh, natuurlijk Benny Colson ten, tenorsax. Kenny Dorham trompet. J.J. Johnson trombone. Winton Kelly piano. Paul Chambers bas. En Max Roach op de drums. Tijd voor iets moderners uit 2016. Tina May. en, en dat is een Britse jazzzangeres Love and Pain van haar cd'tje uit 2016, eh, Telling Jokes. sometimes a excuse is when I kissed you. Cause now my love has turned to fear. Ja, Tina May, Britse jazzzangeres, dus, een grote naam daar. Eh, volgens mij nog niet zo in Nederland, maar eh, wie weet. Eh, we gaan het hebben over de kleine zanger van formaat. En dan weet je natuurlijk al wie ik bedoel. Dan gaat het natuurlijk over de 1,50 meter lange Jimmy Scott. als gevolg van het syndroom van Coleman. Hij hield er ook een hoge expressieve zangstem aan over die in 1949 te horen was op het bekende nummer Everybody's Somebody's Fool van Lionel Hampton Band een enorme jukebox hit... waar eigenlijk Jimmy Smith geen cent aan overhield... omdat zijn naam niet op het label stond. Laat er maar een stukje van draaien. pretending you're giving them love. But remember, sister or brother, you all have to answer to the one up above. It's beautiful to watch love to the one up above. It's beautiful to watch love begin. But oh, Eh, Jimmy Scott die ging daarna samenwerken met eh, Ray Charles... maar na een conflict met zijn platenfirma... keerde Scott eind jaren 60 eh, muziek terug toe. Twintig jaar later werd hij herontdekt door het door hem ingezongen Twin Peaks, de televisieserie nummer Scaramore Trees. En dat bezorgde hem heel veel nieuwe fans. Klein stukje van dat Scaramore Trees uit Twin Peaks. in the trees that blow, and I'll see you, and me, and I'll see you. Ja, dat is een beetje duistere muziek uit die tv-serie. Misschien kan je je wel herinneren over een meisje wat vermoord was in een dorp, wat uitgezocht wordt door een van de regisseur Twin Peaks. Een grote knaller vroeger. Maar een van zijn bekendste werken is toch eh, All The Way, Jimmy Scott. All The Way. It's no good unless she loves you. All the way happy to be near you when you need someone to cheer you. All to go. Deeper than the deep blue sea. That's how deep it goes. If it's real, when somebody needs you. It's no good unless she needs you. deze LP is eigenlijk de fantastische of CD, moest zeggen, eh, comeback van eh, Jimmy Scott. In de, ik denk dat hij 66 was toen hij dit opgenomen heeft. In de 80 jaar was hij dus helemaal weg uit de muziek, maar trad hij wel op in kleine clubjes. Eh, in de, ja, dubieuze tenten zou ik bijna zeggen. Maar hij kreeg toch een aantal bewonderaars, onder andere Lou Reed. En in 1991 werd deze ja, fantastische LP, CD opgenomen. Jimmy Scott is hier nog vol bij stemmen. Er zit alleen iets doorleefd eh, onder dat soms een verlammende bleke eenzaamheid laat doorklinken. En op andere momenten een weldadig soort berusting laat horen. Ja, fantastische zanger, heel bijzonder. Een man met een bijzondere stem. En ja, daar gaat het toch om in de jazz. Bijzondere dingen doen. En dat doet ook het Roma trio. Gewoon even een tussendoortje. Het Roma trio. Eh, love is a many splendor thing. we draaien wel veel ballads, hè? Maar goed. van het Roma Trio... op de zondagochtend natuurlijk op eh, CFM Jazz. En omdat het zo mooi weer is... en omdat het echt zo'n fraaie lentedag is... dacht ik, ik moet toch nog weer iets draaien van Sherry Roberts... die in eh, 2017, nog niet zo lang geleden... een mooi cd'tje heeft uitgebracht. Anybody's Spring. Met allemaal fraaie nummers over de eh, lente. En dit vind ik wel de leukste. Joy Spring. favorite season. Watching the flowers blooming up out of the ground, watching the snow melt down. Boy, a magic winter time, but spring is my joy. It's got me feeling so glad. The days are breezy. You got the time to say hello and give a smile, feeling real good. It's in style, You magic winter time, but spring is my joy. It's something special. Haven't you observed? It makes you glad to be alive. That's not absurd to say that spring helps you survive. The winter's long, miserable snow and rain. It gives you hope to know that spring will get a refrain. You only got to believe that day is coming. The birds are humming, thinking about how good it can be, and that goes a job for me. You made it winter, boy, but spring is my joy. Winter's the time you go out of your mind, cause you just wanna find a good hat to keep your head warm. Not to mention scarves and gloves and coats made of wool. Without them, they would take you for a fool. Then suddenly, just about the time you thought you would never feel the sunlight Mother Nature creeps in from the blue to change your outlook. She tells you help is on the way. It's April, March, and May. Now everything's okay. Spring up here is just like it never went away. You drop your fears and send your cares on holiday. Upon your moment comes when you first step outside and see the world has changed for some extraordinary powers. flowers, kissed by April showers, and feel the joy and such a nature brings. So auspicious, so delicious, oh, how wonderful is spring! will snow and rain. Gives you hope to know that spring will get a refrain. You only got to believe that day is coming. The birds are humming, thinking about how good it can be, and that goes a double for me. And that goes a double for me, and that goes a double for me. It may take winter time, but spring is Ja, Sherry Roberts, vergeet die naam niet. Eh, ja, het zit er alweer op. Het eerste uur van eh, CFM Jazz. En eh, ja, er zaten veel ballads in. Maar goed, dat is niet verkeerd om te starten, toch? Tweede uur zit wat meer tempo in. En daar zitten wel bijzondere dingen in. Want wat heeft politiek en jazz met elkaar te maken? Nou, daar heeft Del Freyo Marsalis, een eh, trombonespeler, antwoord op gegeven. Kom straks aan boord. Vince Mendoza, laat ik horen. En ik heb een, eh, eh, ja, een van mijn favorieten is Stolen Moments. En daar heb, geef ik drie uitvoeringen van mee. Uh, Bria Skonberg heb ik er nog op staan. Francisca Tandoy heb ik er nog op staan. Bill Lawrence, ah, heel veel uh, double bass player Renault Garcia Fonds. Eh, Hermine Deurlo, nou, dat wordt ook, het tweede uur wordt fantastisch.